plaats even kind. Jij bent zo grijs, laat zeggen kind. Jij bent getrouwd, dat zegt een kind. Jij bent oud, dat zegt een